Zit van der Linde met het NOS-journaal. Oekraïne heeft gisteravond en vannacht meerdere plaatsen in Rusland aangevallen met drones. Bij de kerncentrale van Koersk in het westen brak brand uit. Volgens Russische autoriteiten werd de drone uitgeschakeld door de luchtafweer. Persbureau Reuters meldt dat er schade is aan een transformator. De brand is inmiddels geblust. Ook op een industrieterrein in de provincie Samara was een droneaanval. De gouverneur van die regio maakt niet bekend wat het doelwit was en of er schade is. Gisteravond werden drones neergehaald die onderweg waren naar Sint-Petersburg en Moskou. Bij een schietpartij in Rotterdam-Zuid zijn gisteravond drie mensen zwaar gewond geraakt. Ze zouden bij bewustzijn naar het ziekenhuis zijn gebracht. Hoe het verder met ze gaat weten we niet. De politie heeft nog niemand opgepakt voor de schietpartij die plaatsvond in de wijk Feyenoord. In Israël is in verschillende steden gedemonstreerd tegen de regering van premier Netanyahu. Duizenden demonstranten eisten dat de regering een deal sluit om de gijzelaars die Hamas vasthoudt terug te krijgen. Ze willen ook dat er een einde komt aan de oorlog in de Gazastrook. Bij de demonstratie in Tel Aviv zeiden familieleden van gijzelaars dat het plan van Israël om Gaza-stad in te nemen een risico vormt voor hun dierbaren. Bij de inzamelingsactie Wij eisen de nacht op is tot nu toe meer dan 130.000 euro ingezameld. De actie werd vrijdag opgetuigd om meisjes en vrouwen die te maken krijgen met seksueel geweld, mishandeling en femicide te steunen. Directe aanleiding is de dood van Lisa uit Apkoude. Dat meisje van 17 werd woensdagnacht aangevallen en gedood toen ze naar huis fietste vanuit Amsterdam. Een verdachte van 22 zit vast. Het weer in de ochtend in het noordoosten is er wat regen. Verder wisselen zon en wolken elkaar af vandaag. Het wordt maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... Verkroopt het Watergaasmeer een kwartier op onthoud. A9 Amstelveen richting Alkmaar verkroopt het Velsen 10 minuten.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 And the reason for my confession is that I learned my lesson And I really think you ought to know the truth Because I lied and I cheated and I lied a little more But after I did it, I don't know what I did it for I admit that I've been a little immature with your heart like I was the predator. In my book of lies, I was the editor and the author. I forged my signature, and I apologize for what I did to you. Cause what you did to me, I did to you. No, no, no, no, baby, no, no, no, no, don't lie. No, no, no. said I'm leaving, cause she can't take the pain. It's hard to continue this love, it ain't the same. Can't forget the things that I've done inside her brain. Too many lies committed, too many games. She feeling like a fool getting on the last train. Trying to maintain, but the feeling won't change. I'm sorry for the things that I've done and what I became. Caught up in living my life in the fast lane. Blinded by lights, cameras, you know the frame. I don't know the reason why I did these oh, things. Oh, well, I had and now our emotions are drained. Cause a lie and a lie and a little lie lie. Now your emotions are drained love her and she all in my world. I give her all my attention and diamonds and pearls. She the one that make me feel on top of the world. Still I'm lying to my girl, I do it. I Lie and I lie and I lie and then I lie till there's no turning back. I don't know why I lie and I lie till I don't know who I am.